12 uur. Waterwalgemoed met het nos journaal Bij een afvalverwerker in Wilp bij Apeldoorn is een grote brand uitgebroken. Volgens de veiligheidsregio staat er een berg met afval in brand. De brandweer adviseert omwonenden ramen en deuren te sluiten... omdat er dikke zwarte rook richting Wilp trekt. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In Frankrijk hebben we vandalen een herdenkingsmonument voor een synagoge vernield. Het monument staat in Straatsburg, op de plek waar tot september 1940 het Joodse gebedshuis stond. Het werd in de Tweede Wereldoorlog door de nazi's verwoest. Het is niet bekend wie er achter de vernielingen zitten. De laatste tijd zijn in heel Frankrijk steeds meer meldingen van antisemitische incidenten. Zo werd drie weken geleden een Joodse begraafplaats beklad met onder meer hakenkruizen. In Oberhausen in Duitsland raakten zes mensen gewond toen een carnavalswagen in brand vloog. Het gebeurde vlak voor de start van de optocht van het Kinderkarnaval. De brand ontstond toen een man een generator wilde vullen met benzine, terwijl die al draaide. De man van 53 is met zware brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Op de eerste dag van het WK Allround schaatsen in Calgary... heeft de Tsjechische Martina Sablikova het wereldrecord op de 3000 meter verbeterd. Ze klokte op het ijs 3.53.31 en was daarmee 300 seconden sneller dan het oude record uit 2006. Dat stond op naam van de Canadese Cindy Klassen. Daphne Schippers heeft zilver veroverd op de 60 meter... bij de EK Indoor Atletiek in Glasgow. Ze liep met 7 seconden 1400ste haar beste seizoentijd. De Pool Ewa Swoboda won goud. Bij de finale van de mannen behaalde Joris van Gol brons op de 60 meter. In de Eredivisie zijn vanavond drie wedstrijden gespeeld. PSV wist met 2-0 te winnen van Excelsior. Beide doelpunten kwamen van Steven Bergwijn. Eerder op de avond won FC Utrecht met 5-1 van Heracles. De wedstrijd Vitesse-NAC eindigde net in 4-1. Het weer vanuit het westen wordt de bewolking dikker. In de loop van de nacht gaat het regenen. Ook morgen is het bewolkt en regenachtig en ongeveer 12 graden. Dit was het NMS Journaal.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 She's got a booty I won't let go. So baby, tell me, can I have some more? You and I, we can have some fun tonight. Baby, are you gonna stay? Baby, are you gonna stay? You and I, we can have some fun tonight.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 And this is my house. Star. Ja, bis. trust me. All night. All night. I don't stop. I don't stop. I don't stop. I don't stop. I don't stop. I don't stop. Cause I'm needing my crew plus me. All night. All night. All night. I only need my crew plus me. All night. UK, okay. All night. UK, okay. All night. UK, okay. All night. UK, okay. All night. UK, okay. All night. UK, okay. All night. All day, all night.